12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Wereldwijd zijn nu meer dan 500.000 mensen overleden aan het coronavirus... blijkt uit berekeningen van de Amerikaanse Johns Hopkins University... die alle beschikbare cijfers optelt. De Verenigde Staten tellen de meeste doden. Daar overleden meer dan 125.000 mensen aan het virus. Gevolgd door Brazilië met meer dan 57.000 sterfgevallen. In Europa is het Verenigd Koninkrijk het zwaarst getroffen... met 43.500 coronadoden. Het werkelijke dodental ligt veel hoger... omdat er ook mensen overlijden aan COVID-19 zonder dat ze zijn getest. Corendon gaat vooralsnog gewoon door met het verkopen van vakantievluchten naar Turkije. Premier Rutte noemde het vrijdag onverantwoord dat het bedrijf die vluchten aanbiedt... omdat de overheid adviseert om alleen naar Turkije te reizen als dat noodzakelijk is. Corendon-topman Van der Heijden zei op Radio 1 dat zijn bedrijf de beslissing alleen wil heroverwegen als andere vakantieaanbieders ook niet op Turkije mogen vliegen. Corendon heeft morgen een gesprek op het ministerie van Infrastructuur. De tweede ronde van de lokale verkiezingen in Frankrijk is een flinke tegenvaller voor president Macron. Het lijkt erop dat zijn partij in geen enkele grote stad heeft gewonnen. Volgens een exit poll wint de socialistische burgemeester Hidalgo opnieuw in Parijs met ruim 50% van de stemmen. Ook de Groenen winnen in een aantal grote steden. Zij krijgen onder meer Lyon en Bordeaux in handen. De Poolse president Duda heeft bij de presidentsverkiezingen de meeste stemmen gekregen. Volgens exit polls haalde hij ruim 40 van de stemmen. Maar dat is niet genoeg om de verkiezingen in één ronde te winnen. Daarom is er volgende maand nog een stemronde... waarin Duda het opneemt tegen de burgemeester van Warschau. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 13.